Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Topoverleg in Frankrijk op dit moment. President Macron en zijn regering praten daar over de rellen... en de demonstraties van afgelopen dagen. Die ontstonden nadat een jongen van 17 werd doodgeschoten door een motoragent. De Franse regering wil de protesten de kop indrukken, zegt correspondent Frank Renaud. De premier Elisabeth Born heeft vanochtend gezegd dat alle opties op tafel liggen. En dat zei ze op de vraag of de noodtoestand in Frankrijk wordt afgekondigd. Want daar vragen veel rechtse politici om. De noodtoestand zou volgens hen de enige manier zijn om hard in te grijpen. Om ook veel meer met wettelijke mogelijkheden te hebben om in te grijpen. Bijvoorbeeld voor een landelijke avondklok. En of die avondklok er ook gaat komen horen we waarschijnlijk later vanmiddag. De gaskraan in Groningen moet dit najaar definitief dicht, zegt de toezichthouder. Het kabinet zei vorige week dat de gaswinning op 1 oktober stopt... maar dat het nog een jaar lang kan worden opgevoerd als er een tekort aan gas komt. Rinke Terpstra, een van de slachtoffers van de tramaanslag in 2019... wordt vandaag geëerd in Utrecht. Hij krijgt een erepenning die vaak wordt uitgereikt aan militairen die heldendaden hebben verricht. Tijdens een schietpartij in een sneltram in 2019 trok Terpstra aan de noodrem. Trapte hij een raam in, waardoor een heleboel passagiers werden gered. Daarna werd hij zelf doodgeschoten. En het concert van deze zangeres was vanmorgen heel snel uitverkocht. It's you, it's you, it's all for you. Lana Del Rey. Binnen 10 minuten was het al uitverkocht, zegt Ticketmaster. Volgende week staat ze in de Ziggo Dome, maar het werd deze week pas aangekondigd. Het is voor het eerst in 10 jaar dat de Amerikaanse zangeres weer in Nederland optreedt. Het weer, vanmiddag een buitje mogelijk en maximaal 24 graden. Morgenochtend eerst bewolkt en regenachtig. En ook in de middag niet warmer dan 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vielen op de A10 Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer bij de Koentunnel 3 kilometer.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 Hey. Standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while, but before I make my move, my running wild. I've got this to say to you. Hey. Girl, I want to make you sweat.